President Obama stuurde vorige week aan op nieuw overleg met Moskou, maar de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vindt dat alle landen die kernwapens bezitten moeten meedoen aan zulke besprekingen. Rusland en de VS tekenen in 2010 een verdrag waarin staat dat het arsenaal van beide landen geleidelijk aan wordt teruggebracht tot elk 1500 kernkoppen. De Marokkaanse politie heeft in Tanger een 26-jarige Amsterdammer aangehouden. De man is een verdachte in het onderzoek naar de schietpartij in de staatsliedenbuurt in Amsterdam eind december. Daarbij kwamen twee mannen om het leven. De schietpartij baarde veel opzien. De slachtoffers zaten in een auto en werden vanuit een andere auto met mitrailleurs onder vuur genomen. In de zaak zitten al twee mannen vast. Fans van Bruce Springsteen hebben files veroorzaakt op de snelwegen rond Nijmegen. Voor het optreden van de Bos in het Goffertpark worden 60.000 mensen verwacht. De files waren hooguit een paar kilometer, waardoor de extra reistijd ongeveer een kwartier was. Het concert is rond half vijf begonnen met een voorprogramma... waarin Jamie and Commons en de Black Rose optreden. Bruce Springsteen staat vanaf zeven uur geprogrammeerd met zijn E Street Band. Het concert in Nijmegen is onderdeel van zijn Wrecking Ball World Tour... Lucinda Brandt uit Rotterdam heeft het NK wielrennen bij de vrouwen gewonnen. Op het parcours in Kerkrade bleef zij Marianne Vos en de kampioene van vorig jaar, Annemiek van Vleuten, voor. Brandt reed bijna 13 ronden alleen op kop. In de laatste ronde kwamen Vos en Van Vleuten nog dichtbij, maar Brandt bleef hen zo'n 20 seconden voor. Brandt, Vos en Van Vleuten rijden voor de Rabobankploeg. Het weer, periode met regen, vanavond droog, vannacht en morgen opnieuw buien met kans op onweer. Het blijft flink waaien. Temperatuur rond de 16 graden. Ook na het weekend koel en wisselvallig weer. Dit was het NOS Journaal.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 一梦玄白。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 ZFM. niemand, niemand anders. Geeft hetzelfde gevoel on the airplane and fly like magic. No sleep, no chance, no need, forget about it. One life, live free, big dreams, we're all about them. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I. constant, my friend. You can't talk me out of that one again. Yeah, like we gave ourselves the bends to a land I'll never understand. Speed it up, or if you mean it, slow it up a little bit just to speed it back up again. nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You're finding it, take it, take it in, it's all here. You and me, no one else, nothing else but us right now. And I ain't need nothing else, no one else but you and I. And it ain't me, it ain't you, it's only us, it's us right now. You and me, no one else, nothing else but us right here. You and I, no one else, nothing else but you and I.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

the ghetto. We sip till we smashed up. feel it alright. And we rock the ghetto blaster. Rock it all night. I send a rocket to the gold. up all night. just some Thank you.